Mariel Hageman met het NOS Journaal. De oppositie wil opheldering van het kabinet of de Belastingdienst informatie voor de rechter heeft achtergehouden over een tipgever van zwartspaarders. De fiscus beweerde tijdens rechtszaken dat een belangrijke tipgever anoniem moest blijven en maakte zijn naam en sommige afspraken onleesbaar in het contract. Uit een kopie van het contract met de informant blijkt dat er juist geen garantie was gegeven over het geheimhouden van de naam. Premier Rutte heeft fel gereageerd op de kritiek dat het kabinet te voorzichtig opereert in de zaak van journalist Ebru Omar om Turkije te vriend te houden. Hij vindt dat het kabinet door en door verrot zou zijn als daar maar een begin van waarheid in zat. Hij noemde het totale onzin dat de regering bang zou zijn om de steun van Turkije kwijt te raken bij het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk. Ook vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie is boos op Turkije. Maar hij wil niet zo ver gaan om de vluchtelingendeal op te zeggen, zei hij tegen de NOS. Volgens Timmermans is dat niet in het belang van de EU. ROC Leiden schrapt komend schooljaar 127 banen, meldt Omroep West. Dat is 20 van het totaal. De onderwijsinstelling heeft veel minder aanmeldingen. Het is nog niet bekend of er gedwongen ontslagen vallen. De school voor middelbaar beroepsonderwijs kampt met grote tekorten... vanwege de bouw van twee te grote en te dure panden. Vorig jaar zomer redde de minister het ROC Leiden... met een financiële injectie van 40 miljoen euro. Het wantrouwen van de consument tegen de voedselindustrie is groot, blijkt uit onderzoek van de industrie zelf. Zo maken consumenten zich zorgen over misleidende etiketten, plofkippen of toevoegingen in producten. De levensmiddelenindustrie wil het vertrouwen terugwinnen door met de consument in gesprek te gaan. Hoe is nog niet duidelijk. Het weer buien, soms met hagel of onweer.